Een massastaking bij automaker VDL Netcar in Born in Limburg. Het contract met BMW loopt af, waarvoor ze in de fabriek nu nog minis maken. Een opvolger voor dat grote merk is er nog niet. En er wordt rekening gehouden met een massa-ontslag. Werknemers zijn vanochtend woedend de fabriek uitgelopen. Bijvoorbeeld op het einde van het jaar, dan hoor je dat een BMW-concern... Ja, zijn medewerkers allemaal een mooie, dikke, vette premie krijgen. Ik weet niet welk bedrag, maar het was een mooi bedrag. Van hoogte. We hebben hier nog nooit een stand gehad. Altijd een stukje vlaai. Maar dat stukje vlaai, dat mag je nou eens reed duwen. Er werken bij VDL Netcar 3800 mensen. En het is aftellen voor de Britten voor de koning van Charles zaterdag. Voor die ceremonie werd afgelopen nacht al druk geoefend. Honderden leden van de strijdkrachten doorliepen de route alvast. Er zijn dik 2000 VIP-gasten uitgenodigd voor de ceremonie. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima erbij. Er staan ook landen niet op de lijst. Het zijn vooral leiders van landen als Rusland, Belarus en Iran. Het weer in Groningen en Friesland hangt wat bewolking. Maar verder is het eigenlijk overal lekker zonnig vandaag. Met gemiddeld een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. En het wordt ook een stukje warmer. 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 真哈哈。 <laughs> To finally Valley. Zandvoort.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 true last night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 change Je wou het zoeken bij een ander, maar dat is niet Maar je hebt je kans te hard.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

Beirut Cowboys in Beirut Spelen op straat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 i I'm out of time and all I got is four minutes. Four minutes. i I'm out of time and all